en dit is het nieuws van NOS op 3. Gitarist George Kooijmans is overleden. Hij was een van de oprichters van de Golden Earring. In 2021 werd bekend dat George Kooijmans de spierziekte ALS had. De Haagse band stopte toen met optreden. George Kooijmans was 77 jaar. De provincie Utrecht mag van de rechter een wolf doodschieten... die meerdere keren bij mensen in de buurt kwam op de Utrechtse Heuvelrug. Dierenrechtenorganisaties hadden de rechter gevraagd om dat te voorkomen... maar die zegt dat de provincie zijn besluit goed heeft onderbouwd. De wolf liep vorig jaar onder meer een meisje omver. Volgens de dierenclubs beschermt hij zijn roedel... en zou het ook een optie zijn om het landgoed waar hij rondloopt tijdelijk af te sluiten. De Tour de France is vandaag van start gegaan met één Nederlandse renner minder. Danny van Poppel van Red Bull is terug naar Nederland. Niet vanwege een blessure, maar omdat hij vader is geworden van een dochter, Bobby. Van Poppel kan niet wachten om haar te zien. En in Engeland wachten ze met smart op komende zondag. Gisteravond plaatsten de speelsters van bondscoach Sarina Wiegman zich diep in de verlenging voor de finale van het EK. Chloe Kelly to win it. There's the high step. Oh, save this time! And the rebound is forced Ja, Wiegman is de eerste coach die zich plaatst voor vijf grote finales op rij. De tegenstander in die finale wordt of Duitsland of Spanje. Die spelen vanavond om 9 uur hun halve finale. Uiteraard live te volgen bij de NOS. Het weer, er vallen weer buien, vooral in de zuidelijke helft van Nederland. Op andere plekken ook wat zon, bij 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Baren en Hilversum Noord, 4 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Roelofarensveen en Hoofddorp, 7 kilometer. Dat komt door werkzaamheden.